in 36 jaar. Door het stijgende water zijn voorsteden van Brisbane van de buitenwereld afgesloten. De Brisbane River, die door de stad stroomt, dreigt buiten zijn oevers te treden. De hoofdstad van Queensland heeft 2 miljoen inwoners. Bewoners in het centrum van de stad worden geëvacueerd.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 De Kamer bepaalde vandaag dat voor het Kamerdebat eerst nog deskundigen moeten worden gehoord. Het debat is nog voor 18 februari. Of een Kamermeerderheid de missie steunt is nog niet duidelijk. Het kabinet is afhankelijk van de oppositie omdat gedoogpartner PVV tegen is. Ook de PvdA steunt de missie niet. De veroordeling van opiniepeiler Maurice de Hond voor smaad moet worden vernietigd. Dat vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Het gerechtshof veroordeelde de Hond tot twee maanden voorwaardelijk... omdat hij Michael de Jong had aangewezen als de dader van de moord op de weduwe Witteberg in Deventer. De Hond ging in cassatie bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad zegt nu dat het hof niet genoeg duidelijk heeft gemaakt... waarom de Hond celstraf moet krijgen voor het uiten van zijn mening. De Hoge Raad heeft twijfels bij de strafbaarheid van de afkorting ACAB. Het Haagse gerechtshof had een man veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 200 euro... omdat hij een jek droeg waarop die afkorting stond. ACAB staat voor All Cops Are Bastards. Een agent voelde zich beledigd en hield de man aan. De Hoge Raad vraagt zich af of de afkorting en het beledigende karakter daarvan in Nederland wel algemeen bekend is. Dat moet het Haagse Hof onderzoeken van de Raad. De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van ex-GroenLinks-leider.